Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Tanken is opnieuw duurder geworden. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten is een liter diesel nu duurder dan ooit. De gemiddelde adviesprijs is afgerond 2,68 euro, blijkt uit gegevens van United Consumers. En dat is bijna 60 cent meer dan voor de oorlog. De gemiddelde adviesprijs voor benzine staat nu op 2,57 euro per liter. En dat is bijna 30 cent meer. Tanken wordt steeds duurder omdat door de oorlog de olieprijzen hard zijn gestegen. Het aantal besmettingen met meningokokken op de Universiteit van Kent in Groot-Brittannië is gestegen naar 23. Elf andere gevallen worden nog onderzocht. Twee jongeren van 18 en 21 jaar zijn overleden aan een hersenvliesontsteking... die door de meningokokkenbacterie wordt veroorzaakt. Woensdag is het Britse ministerie van Volksgezondheid begonnen met een vaccinatieprogramma voor studenten van de Universiteit van Kent. En ook hebben meer dan 11.000 mensen antibiotica gekregen. Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt de Iraanse roekeloze aanvallen, zoals het VK ze noemt. De verklaring komt nadat Iran twee raketten had afgevuurd... richting de Brits-Amerikaanse militaire basis op het eiland Diego Garcia in de Indische Oceaan. De raketten bereikten het eiland uiteindelijk niet. Hoewel het Britse ministerie van Defensie de Iraanse aanval niet bevestigt of ontkent... spreekt het ministerie wel van aanvallen die een bedreiging vormen voor Britse belangen en Britse bondgenoten. In Italië zijn twee skiers omgekomen door een lawine, melden Italiaanse media. De lawine ontstond op een berg in Zuid-Tirol. De sneeuw sleurde in totaal zeven wintersporters mee. Drie mensen raakten zwaar gewond. Afgelopen winter zijn er op Europese skipistes 127 dodelijke ongelukken geweest. Het weer, het is volop zon, maar hier en daar ook wat bewolking. Het is een graad of 12. Morgen opnieuw een zonnige dag en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 met mij een gevaarlijk spel. We zochten samen een heel grus hotel. Het was gewoon maar een kwestie van tijd. Het was heel vlug volkomen bereid. We vormden samen het prachtigste paar. We kusten zacht en beminden elkaar. Ik zei mijn liefje, mijn diefje. De maan kijkt neer op ons liefdespel.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 Hier meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot duel. Ik wil proberen je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit in het nauw. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste, ik hou van jou. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste, ik hou van jou. Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven. Voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Zo verliefd op jou ben jij voor mij alleen Ik kan niet delen Blijf jij bij mij, ik moet het weten Ben jij voor mij alleen Ik wil niet delen Haal me uit die twijfel Blijf jij bij mij of laat je mij alleen Hoe ik jou heb ontmoet, dat was toch zo bijzonder. Je bent een wonder, een wereldwonder. Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wereldwonder. Ik ben zo verliefd op jou.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 alleen van jou. De spanning doet veel met mijn gevoel. Vertrouwd maar onverklaarbaar, de passie van onze liefde. gevoel waar ik zo van hou. En je me mee, over parwit stranden. Nog zeg ik geen nee, als we samen weer belanden. In de wildste zee, vol van passie en van lust. Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen dromen van jou. Ieder moment samen wij twee. Dromen, dromen van jou. Neem me mee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij. Tot dan de morgen komt en ik weer wakker word Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij en je voert me mee in parelwitte stranden Toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wilde zee Vol van passie en van lust Neem me met je mee Zodat mijn vuur niet wordt geblust Dromen Dromen van jou Ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou nemen mee. was al jong toen ik mijn eigen droomde volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. En kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Stond achteraf, soms te snel op eigen benen. Wist niet altijd raad met mijn gevoel. Maar toen ging ik rechtaf op mijn doel. ineens niet meer gelukkig met de vrouw die zei dat ze van me hield. Was opeens niet meer gelukkig, gelukkig met haar. Oh, ik er in jouw leugens, terwijl ik het altijd wist. Maar liefde dan blind, oh, ik heb hem vergist. Jij leefde met een masker, maar er was niemand die dat zag. Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Een tijd die ik nooit meer vergeet, want jij brak mijn hart in twee. En nu voel ik dat ik leef, ik heb een vrouw aan mijn zij.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 zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen, voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons heen en vrienden voor het leven. Soms waren er op tranen en had ik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 zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen, voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons één. En vrienden voor het leven. Nu zijn we goede vrienden. Muziek heeft ons verbonden. We hebben zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen, voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons één En vrienden voor het leven. Muziek maakte ons één.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 dat ik alles kan dromen. Het begint bij het begin, waar ik jou zo bemin. Een belofte van wat ging komen. Overal samen naartoe, nimmer waren we moe. Elke hinder genomen. Het museum van ons, met verschillende zalen. Kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan. Alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet falen. De maan komt langzaam op en ik zit te staren. Alles is me zo lief zelfs die laatste brief je gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht, het museum ging dicht, het museum van onze de grond. Maar eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit. En dat is mijn schuld. kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voor voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld. is het leven een andere weg. Het is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij mijn weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. tegen na zo'n lange tijd. zag in jouw ogen de onrust en spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die andere, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen wat je strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Om me herboren, kwam er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je doet.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 what you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 En daar stond ik mij Als kleine jongen bij jou aan de hand, was ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang, jij hielp mij daar doorheen. Bij jou op de nek, oh dat was te gek, zo'n mooie tijd voor mij het avondlicht keek ik in jouw gezicht Mijn grote voorbeeld was jij Want als ik moest gaan slapen dan wees je naar boven Je zei, kijk daar eens heen Als ik er straks niet meer ben denk dan aan dit moment Dan ben je nooit alleen Duizend sterren Als je alles deed, is wat ik nooit vergeet. Want mijn voorbeeld was jij. Zoveel plezier gehad, altijd verzon je wat. Jij was er altijd voor mij. Ik heb van jou geleerd, wat goed was en verkeerd. Alles samen gedaan. Oh, die mooie tijd, die raak ik nooit meer kwijt. Daar denk ik altijd aan. Als ik nu ga slapen, dan kijk ik naar over je zij. Kijk goed om je heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit alleen. Duizend sterren. Er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven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 overwonnen, mm, wordt het alle dagen feest. Dus vandaag uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon, door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. is ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en graag, Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aan sterker. het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Ik vertrouwde je je had wel duizend keer gezegd Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je Doe zeg het maar en wees niet bang, want ach je kent me al zo lang Zijn jouw woorden Die ik zo graag geloofde Maar jij kletste alles door En in jou heb ik nu alle hoop Wat een vriend was jij van mij. Tenminste, dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuiver hart, de rat. En ik ben erin gelopen. Ach, ik was zo ver weg. En wat kon ik meer dan hopen dat je eerlijk was. zijn zal je nooit vergeven, dacht dat je eerlijk was. Maar je had geen zuiver hart. Ach, nu ben ik klaar met jou. En hier sta je dan met tranen in je ogen. Ik heb liever dat